Jurjen boekraad met het NOS Journaal. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt is in de eerste week van zijn bestaan... meteen de grootste geworden in een peiling van INO Research. Nieuw sociaal contract zou kunnen rekenen op 31 zetels. Drie meer dan de, dan de combinatie PvdA GroenLinks... die onder Frans Timmermans op 28 zetels peilt. De coalitiepartijen van de huidige demissionaire regering zouden samen nog 36 van de 78 zetels overhouden. De VVD zakt van 34 naar 22 zetels. Terwijl het CDA bijna weggevaagd wordt. Van de huidige 15 zetels blijven er nog drie over. Ook D66 zou fors achteruit gaan, van 24 naar 7 zetels. De BBB, de grote winnaar van de provinciale verkiezingen... zou volgens deze peiling 13 zetels veroveren. Het Oekraïense leger en de geheime dienst hebben volgens Oekraïense media... een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Krim. Er zouden tientallen Russische militairen zijn gedood en verwond. De Oekraïense drones zouden de Russische luchtverdediging hebben weten te omzeilen... en een munitiedepot en ander militair materieel hebben getroffen. De berichten zijn niet geverifieerd. Eerder meldde het Russische ministerie van Defensie nog... dat tientallen Oekraïense drones onschadelijk waren gemaakt bij een aanval op de Krim. De junta in Niger heeft de Franse ambassadeur te verstaan gegeven... dat hij het land binnen 48 uur moet verlaten. Volgens de Nigerezen negeert Frankrijk de nieuwe militaire machthebbers... en moet mede daardoor de ambassadeur weg. Het leek erop dat ook de Verenigde Staten en Duitsland hun ambassadeur moesten terugtrekken. Maar documenten die daarover circuleerden zijn volgens de militairen niet door hen verspreid. Vorige maand grepen militairen de macht in Niger en werd president Bazoum in zijn paleis opgesloten. De staatsgreep werd in bijna de hele wereld veroordeeld, maar tot dusver is er nog niet ingegrepen. Het weer, buien, maar ook af en toe zon. Het wordt 21 graden. Ook morgen wisselvallig met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden.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 Watch it so that Satan a good profile, and you can hear the whistle blow up. Ah, ah, ah, Black y Juanes es el Y esta se llama La Paga. No me digas mentiras. No me digas mentiras. No me digas mentiras.